Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump kan de Russische president Poetin... mogelijk volgende week persoonlijk ontmoeten. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis tegen persbureau AP. De New York Times meldde eerder dat Trump ook met Poetin... en de Oekraïense president Zelensky tegelijk om tafel wil. Trump zei gisteravond dat er volgens hem een grote kans is... dat ze elkaar zullen ontmoeten. Geen van deze mogelijke ontmoetingen is tot nu toe daadwerkelijk ingepland. Wel sprak de Amerikaanse diplomaat Witkoff gisteren enkele uren met Poetin in Moskou. De baas van de Surinaamse politie is per direct op non-actief gesteld... meldt de Surinaamse nieuwsite Star News. Aanleiding is een serie incidenten bij de politie. Zo zouden er grote geldbedragen en sieraden zijn verduisterd bij de narcotica-brigade. Ook is er omgerekend 23.000 euro verdwenen uit een kluis op een politiebureau. En er zijn arrestanten ontsnapt en er worden inspecteurs verdacht van fraude. Ook de Surinaamse directeur van de Nationale Veiligheid is uit zijn functie gezet. In Rotterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt na een schietincident. Volgens de politie hadden twee mannen ruzie, waarna er eentje een vuurwapen trok. Het gebeurde op het Schouwburgplein. De politie heeft een verdachte aangehouden. Eerder op de avond was er op hetzelfde plein ook een steekincident. Daarbij raakte een man van 19 licht gewond. Amerika gaat een in beslag genomen Russisch superjacht veilen. De zogeheten Amadea werd drie jaar geleden in beslag genomen... en heeft een geschatte waarde van 325 miljoen dollar. Het jacht zou van een Russische oligarch zijn... aan wie sancties waren opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. Het weer.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 star in face. And I dance hall, days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. That's all days. That's all days long. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst. And in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. orange, need you. And need you need need you. We were so in Vegas.